4 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. NOS Nieuws, RTL Nieuws en de Volkskrant stappen samen naar de rechter. Ze willen meer informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de MH17-ramp. De NOS, RTL en de Volkskrant willen het kabinetsbeleid over de afwikkeling van de vliegramp in kaart brengen. Afzonderlijke informatieverzoeken hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Veel informatie bleef geheim en in andere documenten had het ministerie hele stukken onleesbaar gemaakt. In het Drentse dorp Oranje zijn vannacht alsnog twee bussen met vluchtelingen aangekomen. Gisteravond moesten die omkeren omdat bewoners met auto's de weg naar het dorp hadden geblokkeerd. Burgemeester Baas heeft de inwoners van Oranje er uiteindelijk van kunnen overtuigen hun actie te staken. Gisteravond ontstond veel ophef na een bezoek van staatssecretaris Dijkhoff. Bij vertrek na een bewonersbijeenkomst trokken mensen een deur van zijn auto open, rukten een spiegel af en trapten ze tegen de wagen. Het kantoor van de Duitse bondskanselier Merkel krijgt een extra afdeling die de opvang van de honderdduizenden vluchtelingen moet coördineren. Een van Merkels grootste vertrouwelingen, Peter Altmaier, gaat het kantoor leiden. De maatregel is officieel bedoeld om de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Misière, te ontlasten. Mogelijk is het ook een signaal van Merkel naar de minister toe. Hij had de laatste tijd veel kritiek op haar aanpak van de vluchtelingencrisis. Volkswagen wil in januari beginnen met het aanpassen van de auto's met Schumel-software. In de meeste gevallen zal een update van de software genoeg zijn. Dat zegt Volkswagen-topman Müller in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eind volgend jaar moeten alle auto's in Duitsland zijn aangepast. Of dat ook geldt voor alle 11 miljoen Volkswagen-diesels wereldwijd is niet duidelijk. Het weer vannacht is het bewolkt en valt er lokaal een bui.